Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De kinderopvang is eigenlijk een stuk beter voor de ontwikkeling van een kind dan eerder werd gedacht. Onderzoekers keken naar het gedrag van 80.000 kindjes op de opvang in zes Europese landen, waaronder Nederland. De kinderen hebben minder gedragsproblemen, zowel eh, ze zijn wat gelukkiger, ze zijn ook wat minder druk op de groep. Dus eigenlijk heb je te maken met kinderen met wie het heel goed gaat, zowel thuis als op school. Ook hebben ze minder last van angsten en depressies. Experts noemen dit onderzoek toch wel een doorbraak, omdat er in Amerika eerder studies zijn gedaan waaruit bleek dat de kinderopvang niet altijd goed is voor een kind. Het COA mag asielzoekers vanuit Ter Apel naar opvangcentra verplaatsen. Elk opvangcentrum moet één of twee mensen opnemen, heeft asielminister Faber bepaald. Omdat het in Ter Apel al heel lang overvol is. Dat is tegen de wet. Het COA krijgt daarom elke dag al een boete van 15.000 euro. Colombia heeft een drugsverdachte uitgeleverd aan Nederland. De Colombiaan van 44, die bekend staat als Soda Puppy, is vandaag hier geland. Volgens het Openbaar Ministerie is hij een grote speler in de internationale drugshandel. Hij zou in Nederland crystal meth hebben geproduceerd en cocaïne naar Europa hebben gesmokkeld. En Ajax, AZ en FC Twente weten waar ze aan toe zijn in de Europa League. Ze hebben net bij de loting hun acht tegenstanders gehoord. FC Twente kreeg een heel leuk potje, was net te horen bij Ziggo Sport. Manchester United. It's already pretty tasty for Ten Hag's team. Twente thuis. they travel Twente dus thuis tegen Manchester United. Morgen worden de data bekend. Het heeft nog geen zin om eh, te bellen naar Enschede. Maar die kaarten eh, zullen razendsnel gaan. Twente moet ook nog onder meer tegen het Italiaanse Lazio. Ajax had een makkelijkere loting. De Amsterdammers moeten onder meer tegen Slavia Praag en Galatasaray. En AZ treft in de Europa League AS Roma en Tottenham Hotspur. Krijg je nog het weer. In het zuiden en oosten trekken wolken over en kan er vandaag een buitje vallen. In de rest van het land is het droog en is er meer zon. Het wordt rond de 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij knooppunt Eemnes 12 kilometer file door een ongeluk 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A7 Hoorn den Oever richting de afsluitdijk vanaf Wieringenwerf 4 kilometer file. Er staat een, eh, een file op de A10 Koenplein richting Amstel. Een kwartier vertraging tussen Amsterdam Sloterdijk en knooppunt Amstel. Op de N307 Enkhuizen richting Lelystad meer dan een uur vertraging in 17 kilometer stilstaand verkeer tussen Enkhuizen en Lelystad door bezoekers aan Hiswaterwater. En 402 Loenen richting Maarsen. Tussen Breukelen en Maarsebroek een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. These words are my own.